Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De redding van Cyprus is een specifieke zaak... en staat niet model voor het oplossen van problemen bij banken in andere Europese landen. Dat zei Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem nadat er commotie was ontstaan... over een interview dat hij had gegeven aan persbureau Reuters en aan de Financial Times. In dat interview was sprake van het reddingsplan als blauwdruk... voor de rest van de Europese bankensector. Na publicatie ervan daalden de koersen op de Europese effectenbeurzen. Vooral de financiële aandelen gingen fors omlaag. Later kwam er een verklaring van Dijsselbloem waarin hij stelt dat er modellen of blauwdrukken niet worden gebruikt. De meeste banken op Cyprus gaan morgen weer open. Dat heeft de Cypriotische Centrale Bank bekendgemaakt... nu er een akkoord is bereikt over een nieuwe noodlening aan het land. Alleen de Bank of Cyprus en de Laiki Bank blijven nog tot donderdag gesloten. In het reddingsplan staat dat deze grote banken grondig worden gereorganiseerd. De Laiki Bank wordt zelfs gesplitst en zal uiteindelijk verdwijnen. Grote spaarders raken daarbij veel geld kwijt. Voor de kust van Noorwegen is een Duitse duikboot uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. De medewerkers van oliemaatschappij Statoil vonden het wrak bij toeval... toen ze zochten naar een geschikte plek voor de aanleg van een pijpleiding. De duikboot is de U-486 die in april 1945 door torpedo's van een Britse duikboot werd getroffen. Het brak in tweeën en zonk met 48 man aan boord. Er waren geen overlevenden. Tiger Woods is weer de nummer 1 van de wereld. Na 125 weken is de Amerikaanse golfer terug aan de top. Woods zakte twee jaar geleden weg na privéproblemen... en een tijd lang leek het erop dat zijn loopbaan ten einde was. Maar Woods kwam toch terug. In de laatste maanden bewees hij dat hij weer met de beste mee kan. In Orlando won hij de Arnold Palmer Invitational. daardoor is hij vanaf morgen weer nummer 1 op de wereldranglijst. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het zuiden drijft sluierbewolking over. Het gaat weer licht tot matig vriezen. koelt af naar min 2 tot min 5 graden. Morgen overdag en woensdag blijft het droog. Is er geregeld zon. Blijft wel koud. Met een middagtemperatuur van 3 tot 5 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er worden snelheidscontroles aangekondigd voor maandag 25 maart op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam.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 Het dier haast 1500 ze boerden met toen we, ze bleven altijd vrij. De zus kiet al nieuwe noeders door, brengt de mooi, morgen. Else De tune van door de stad. De het een lied van Kutnoord en scoort ze aan op bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal die men haar bijbracht had. Haar hij droog trok eruit en dat ze naar binnenkomen mat. Het hier nou haast van ze? Europa het naai. Het van zongt en doen ze het. En laken dan naar mij.